Moutscheurs met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trumps 12 juni een topontmoeting plaatsvindt... met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Gisteren had Trump de ontmoeting nog afgezegd... omdat de Noord-Koreanen zich volgens hem openlijk vijandig gedragen. Volgens de Amerikaanse president wordt er ondanks het annuleren... nog altijd met het land gesproken. Tegen verslaggevers zei hij dat hij hoopt dat er alsnog een ontmoeting komt... met Kim Jong-un op 12 juni. Filmproducent Harvey Weinstein is gearresteerd op beschuldigingen van verkrachting en seksueel wangedrag met twee vrouwen. Hij kan vrijkomen als hij een borg van 1 miljoen dollar betaalt. Hij moet wel een band dragen als hij naar huis gaat. Eerder vandaag gaf Weinstein zichzelf aan bij de New Yorkse politie. Daarna werd hij in handboeien afgevoerd naar de rechtbank om de officiële aanklacht te horen. Weinstein is sinds oktober vorig jaar door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Staatssecretaris Harbers neemt afstand van het plan van de nieuwe coalitie in Amsterdam om opvang te regelen voor 500 illegalen. Volgens hem biedt de opvang geen perspectief aan aan de mensen. Als je langdurig in de opvang zit, wordt je verblijf daar niet legaler van, zegt Harbers. Hij kan de opvang niet verbieden, maar wil wel controleren of gemeenten de wet niet overtreden. Openbare basisscholen moeten vanaf 1 januari levensbeschouwelijk onderwijs aanbieden als de ouders dat willen. Het gaat om lessen over de zin van het leven en de waarde ervan. Een meerderheid in de Tweede Kamer gaat akkoord met een wetsvoorstel van CDA, ChristenUnie en de PVDA. Partijen als SP en VVD zijn tegen de wet omdat de neutraliteit van het openbaar onderwijs zou worden aangetast. Het weer vrij zonnig, maar ook stapelwolken. Lokaal kan een onweersbui ontstaan. Het is een graad of 25. In het weekend veel zon, erg warm. Lokaal kan het 30 graden worden. Zondagavond kan in het zuiden een bui vallen, mogelijk met onweer.